met het NOS-journaal. Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten in de staat South Carolina gewonnen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van exit polls. Het is de eerste overwinning voor de oud-vicepresident... nadat hij in Iowa en New Hampshire had verloren. Dat deed hij van Bernie Sanders en Pete Buttigieg. In South Carolina is Sanders volgens de exit polls tweede geworden op flinke afstand. En dinsdag zijn er op de zogenoemde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. Bij de Turks-Griekse grens hebben zich volgens de VN-migratieorganisatie... al zeker 13.000 migranten verzameld. De organisatie maakt zich zorgen over de kou en harde wind... waar onder meer kinderen aan worden blootgesteld. De Turkse president Erdogan zei gisteren al dat er 18.000 migranten vanuit Turkije onderweg zijn naar Europa. Donderdag besloot Turkije om de grens naar Griekenland te openen... ondanks het verdrag met de EU om niemand door te laten. De Turkse regering vindt dat de NAVO en de EU het land onvoldoende steunen... in de strijd in Idlib en bij de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen. Er is een zevende persoon in Nederland besmet met het coronavirus. Het is een vrouw van 23 uit Delft. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije, in het noorden van Italië. En de afgelopen meteorologische winter was uitzonderlijk zacht. De minimumtemperatuur dook slechts 15 keer onder het vriespunt, zegt het KNMI. Dat is ruim de helft minder dan normaal. ook de gemiddelde temperatuur lag een aantal graden hoger. Verder liet de zon zich ook iets minder zien en was het erg nat. En vandaag begint de meteorologische lente.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 Can you What is? What the hell do you? What is? What the hell do you? What is? What the hell do you? What is? Hey, what the hell do you? What is? Hey, what the hell do you? What is? bounce for me, shorty, baby, you a perfect 10. Bounce for me, shorty, baby, you a perfect 10.